Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie in Dordrecht erkent dat in de zaak Millie Boele te laat is opgeschaald. Leidinggevenden hadden volgens het OM sneller bij elkaar moeten komen om besluiten te nemen. Vandaag lekte een rapport van een evaluatiecommissie uit... waarin staat dat politie en justitie de vermissing van een 12-jarige meisje te lang hebben onderschat. De politie benadrukt dat volgens het rapport de agenten ter plekke goed werk hebben geleverd. Het Openbaar Ministerie doet opnieuw onderzoek naar oud-directeur Drent van het Hofnarretje. Dat gebeurt naar aanleiding van het rapport van de commissie Gunning over de Amsterdamse zedenzaak. Het OM kijkt vooral naar het toezicht en de naleving van wettelijke regels. In de tijd dat Drent directeur was, pleegde hoofdverdachte Robert M. misbruik met kinderen van de crash. Vakbonden en werkgevers hebben een cao-akkoord bereikt voor de grootmetaal. Werknemers krijgen de komende twee jaar een loonsverhoging van 4,25 procent. De werkgevers gaan ook de premie betalen voor de vroegpensioenregeling. Verder is afgesproken dat werknemers boven de 22 jaar niet meer worden ingedeeld in salarisschalen voor jongeren. FNV-bondgenoten noemt het resultaat voor de grootmetaal boven verwachting goed. De leden moeten er nog mee instemmen. Bij het geweld in Nigeria zijn de afgelopen dagen tientallen mensen om het leven gekomen. Vooral in het islamitische noorden van het land. Het geweld begon na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag zondag. Zowel winnaar Jonathan, een christen, als verliezer Buhari, een moslim, heeft opgeroepen tot kalmte. De kustwacht heeft vorig jaar 67 olietankers bekeurd... omdat ze te dicht langs de Waddeneilanden voeren. Ze moeten 35 mijl uit de kust blijven... om de kans op een olieramp in het Waddengebied te beperken. Volgens de kustwacht kennen veel kapiteins de regels niet... of kiezen ze gewoon de kortste route. De maximumboete van 8000 euro lijkt weinig indruk te maken.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 Get up. Throwing elbows. Bring me along. And I'm throwing elbows. Bring me along. And I'm throwing elbows. Stomps up. Let me. Oh, overdue. Give me some room. I still jump at six in the morning. show. Keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. At the media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here.